uur. Katrien Straatman met het NOS-journaal. Mensen die de verzekering oplichten worden binnenkort mogelijk berecht... zonder dat daar een politieonderzoek aan vooraf is gegaan. Het AD schrijft dat het OM met een aantal proefprocessen bezig is... waarbij de verzekeraar zelf het politiewerk doet. Justitie wil meer fraudeurs aanpakken... zonder dat de werkdruk bij de politie toeneemt. Volgens het OM blijven nu veel zaken liggen... omdat er te weinig mankracht is bij de politie. In 2017 werden ruim 11.000 mensen betrapt op verzekeringsfraude... en dat leverde een schadepost op van 100 miljoen euro. Volgens het Verbond van Verzekeraars ligt het werkelijk bedrag veel hoger. Noord-Korea wil geen vredesbesprekingen met Zuid-Korea voeren. Dat is de reactie van Pyongyang op een voorstel van de Zuid-Koreaanse president Moon... om te streven naar één Verenigd Korea in 2045. Moon deed zijn uitspraken tijdens de Zuid-Koreaanse onafhankelijkheidsviering. Hij riep Noord-Korea en de Verenigde Staten op om weer te gaan onderhandelen. Ook stelde Moon voor om in 2032 samen met Noord-Korea de Olympische Spelen te organiseren. In Maastricht begint vandaag de rechtszaak tegen Thijs H. De student wordt verdacht van het doden van drie mensen begin mei. Een vrouw in Scheveningen en een man en vrouw op de Brunsemerheide. Heide. Het gaat om een proforma zitting en dat betekent dat de zaak nog niet inhoudelijk wordt behandeld. De rechtbank heeft haar gedwongen om vandaag aanwezig te zijn. Een Aston Martin die werd gebruikt voor de promotie van de Bondfilm Thunderball... is verkocht voor 5,7 miljoen euro. Dat is een record voor een auto van de film Spion. De auto uit 1965 is niet gebruikt voor opnames van de film... maar is wel voorzien van echt werkende snufjes. Zo kan de kentekenplaat met een druk op de knop worden veranderd. Ook zijn er geheime compartimenten waaruit spijkers of olie op de weg kan worden gedumpt. En in de velgen zitten bandensnijders verstopt. Wie de nieuwe eigenaar is van de bondauto is niet bekendgemaakt. Het weer. De dag begint vrij zonnig, maar later trekt bewolking het land binnen... en kan het ook gaan regenen. Het wordt vanmiddag 20 tot 23 graden.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 Someone to bless me whenever I sneeze. Let there be cuckoos, a lark and a dove. Uh, but first of all, please let there be love. morgen luisteraars. Op deze zondagochtend 10 uur de hoogste tijd voor CFM Jazz. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Alco B. Eh, wat mag je verwachten? Nou, het eerste uur onder andere Charlie Haddon, Roy Hargraves, Johnny Hartman... Eh, Peter Bates, Jamie Cullum, eh, Matt Dusk, Tina eh, Brooks. Nou, eigenlijk werd te veel om op te noemen. Eh, ja, een zondagochtend na een winderige zaterdag. Eh, ja, het waait nog wel, maar het schijnt toch wat aardig weer te worden. En nog steeds best wel een redelijke temperatuur. Dus we gaan ervan genieten. Ik heb er zin in. Ik hoop dat jullie er ook zin in hebben. En ook een beetje genieten. En we begonnen natuurlijk met een mooi stukje muziek. Iedereen herkende meteen de, de, ja, de zwoele stem, zou ik bijna zeggen, van net King Cole. Let There Be Love. Maar er werd ook aandacht op de piano geharkt. En dat was George, eh, eh, George Shearing, de Britse jazzpianist. Ik weet niet hoeveel cd's die gemaakt heeft. En dit komt van een hele grappige LP, cd. Net eh, King Cole en George Shearing. Uh, Net Sings en George Plays. Een, een, LP uit 1961. Maar deze hele LP ja, is erg, eigenlijk heel erg mooi. Kortom, een mooi muziekje om mee te beginnen. Dit nummer is ook vaak in films gebruikt, kan ik me herinneren. Dus een leuk nummer, eh, geeft meteen een bepaalde sfeer. En die sfeer proberen we vol te houden natuurlijk. En dan gooi je meteen iets achteraan van eh, Charlie Hedden. Eens even kijken, A Sophisticated Lady. cd van eh, Charlie. Eh, eh, en, en dat is een, cd die heet Sophisticated Lady. En op de, ja, Charlie Haddon natuurlijk op de double bass. En Ernie Watts tenorsaxofoon, Alan Broadband op piano en uh, Rodney Green drums. En op deze cd heeft hij ook allerlei eh, mensen uitgenodigd. De cd is trouwens uit 2010. Eh, ik noem een paar. Het zijn hele bekende zangeressen. Melody Cardot, Nora Jones, Cassandra Wilson, uh, René Fleming. Nou, een, een scala aan ladies. Vandaar de titel Sophisticated Lady. En omdat het echt zo... Nou, ik vind het zelf een hele mooie cd geworden is. Nog een nummertje. Een nummertje met... even kijken wie dat zingt. Melody Cardot. If I'm lucky, there will be a time and place you will kiss me. ken natuurlijk direct de stem van Melody Cardell. Een beetje omvloerste stem. Uh, dat was Charlie Helen Quartet West van de CD Sophisticated Ladies. Zeer, zeer, zeer de moeite waard. Maar dat geldt ook voor het volgende, dit nummer. een mooie ballad van eh, Roy Hargrove. Eh, Speak Low van een cd Eervloed. En ja, je hoorde hier verder op meespelen. Dus even kijken wie daar... Op, Roy natuurlijk op trompet. Eh, Justin Robinson uh, altsax. En Gerald Clayton piano. Denton Boller bas. En Montez Coleman op de drums. Ja, die Roy Hargrove die, die, die vond het eigenlijk geen punt om jazz te spelen... die heel veel mensen mooi vinden. Hij kon ook hele andere dingen spelen. Maar dit is wel een zo'n melodietje... waarbij de volgende toon eigenlijk vanzelf voelt aankomen. En ja, volgens muziekkenners vinden mensen dat vaak heel fijn. In jazz is vaak tegenovergestelde. Dan is de volgende toon juist weer een verrassing. Kortom, ja, mooie muziek van Roy Hargroves. Tijd voor iets vocaal. En dan kom ik toch bij een van mijn eh, eh, favoriete zangers. En ik heb er een paar op de rol staan vandaag. Maar vandaag is het ook Johnny Hartman. look around you and you'll see who you are. On a clear day, nothing will astound you, and the glow of your being shine. you can see You can hear from far and near a world you never, never heard before. And on a clear day, on a clear day, you can see forever and never and evermore. You can see forever and ever, mm, and evermore. Johnny Hartman. Ja, geweldige stem. Eigenlijk, ja, eh, ja, hij heeft natuurlijk één cd gemaakt met eh, John Coleman. Dat is natuurlijk wel de meest bekende. Maar het is een ja, prachtige eh, zanger. En op de zondagochtend hebben we toch zangers nodig. De echte crooners, zal ik maar zeggen. Uh, eens even kijken wat we hierachter gaan zetten. Oh, natuurlijk, Stan Getz. Daar is ooit een box van uitgekomen. Ik, ik weet niet met hoeveel cd's daarin zaten... maar van zijn hele oeuvre. De, de Complete Roast Recordings, New York City. En ja, daar zitten fantastische nummers tussen. En ik heb gekozen deze keer voor... eens even kijken of ik hem zo gauw kan vinden. Stan Getz... Hershey Bar. Stan and Gets. Natuurlijk, iedereen kent dat Desfinado en dat soort werk. Maar eh, ja, hij heeft toch ook eh, in, in het begin hele mooie dingen gemaakt hoor. Zeer de moeite waard, deze cd of eh, cd-box van Stan Getz. The Complete Roast Recordings. ja, dan moeten we natuurlijk... Dit, ik heb nu weer wat uit de oude doos gedraaid. Dus laten we maar eens doorschakelen naar het Dave O'Higgins Trio. En dat is een cd uit ja, 2018 een nieuwere eh, stijl. En eh, eens even kijken wie daar meest... Nou, laat ik eerst maar wat eh, draaien van Dave O'Higgins Trio. Eens even kijken wat daar een mooi nummertje is. Your Nicked. Featuring Max Ionata. Dat is een bekende Italiaanse saxofonist, volgens mij. Dave O'Higgins eh, sax, Max Ionata sax, Ross Stanley hoorde op de Hammond-orgel... en eh, Luca Santiago op de drums. Ook Italiaan natuurlijk. Het bijzondere van, eh, van deze cd is dat hij opgenomen werd op 14 mei 2018... helemaal live gespeeld. En alle muzikanten in dezelfde ruimte. En geen koptelefoons op. Dus dat is eigenlijk wel bijzonder tegenwoordig. ja, de leider van de band, Dave O'Higgins. Zeer de moeite waard. Iets nieuws, en over iets nieuws gesproken, dan kunnen we ook zeggen van een, een jongeman die inmiddels wat ouder geworden is. Jamie McCullum heeft een nieuwe plaat uitgebracht. Die kennen we natuurlijk allemaal van allerlei mooie jazz-cd's. En dit is van zijn laatste. You Can't Hide Away From Love. Van de cd uh, eh, Taller uit 2019. Ik moet zeggen, hij gaat wel meer de popkant op. Jamie Cullum. I'm telling you, you can't hide away from love. Even though you may feel you've had enough. It'll give you two black eyes and discolor all your skies. I'm telling you, you can't telling you now don't mess around with love I'm telling you you won't last around with love It'll have you on your back It'll break into your flat I'm telling you you can't Like a man off the wagon Who's found the minibar key When your x-ray was stumbles Into your warehouse party So reel me in Until I'm gasping for air is no love to the core zondagochtend past. En dat kan je wel zeggen van dit nummer van Jamie Cullum van de cd Taller. Eh, tijd voor iets Nederlands. En dan kies ik voor Peter Page Trio. They say it's wonderful. van eh, het Peter Beets trio. Peter Beets piano, Martijn van Itterson op de gitaar... en eh, Ruud Jacobs speelde op de bas. Ruud Jacobs onlangs overleden natuurlijk. Eh, mooie muziek. Hele mooie muziek. En daar hoorde ook weer die gitaar van Martijn van Ittersen. Dat doet mij denken aan de, een andere gitaarmuziekje wat ik erg mooi vind. En dat is van Sergio Mendes van een cd'tje Brasileiro uit 1992. Dus het volgende nummer trouwens, die Sergio Mendes was tandartsen. Die heeft een hele tijd gewoon als tandarts gewerkt. Voordat hij voor de muziek kon leven. Spaans gitaar. Sergio Mendes. En eh, die kennen we natuurlijk allemaal van de Mascanada. Maar dat nummer Mascanada heeft hij nog een keer uitgebracht. Maar dat, toen samen met de Black Eyed Peas. Maskenada. In, ik, volgens mij was het ergens eh, eind negentiger jaren. Toen heeft veel meer eh, eh, met andere muzikanten gewerkt. De Black Eyed Peas is natuurlijk een hip-hop groep. En jazz en hip-hop komen steeds dichter bij elkaar. Als je kijkt naar wat op Noordzee Jazz Festival staat. Toch een klein stukje ook van deze track van Sergio Mendes en de Black Eyed Peas.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 Dus ik weet dat veel mensen dit niet zo kunnen waarderen. Maar aan de andere kant is het ook wel leuk om te horen dat die lijnen toch allemaal weer terugkomen. Eh, dan schakelen we weer door naar de, ja, wat we maar noemen, de echte, nou ja, echte jazz muziek En een bekende crooner uit eh, Canada, die kent iedereen natuurlijk... maar deze kent bijna toch ook veel mensen. met Dusk. Heel wat cd's al uitgebracht. Eh, ik draai één nummertje van zijn voorlaatste... en misschien ook nog wel eentje van zijn allerlaatste cd. Ik ga hem even opzoeken. Dit doet hij samen met een eh, zangeres, Florence Kay...